Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen overweegt de leeftijd voor praktijkexamens tijdelijk te verhogen van 17 naar 18 jaar... en om tijdelijk te stoppen met het aanbieden van onder andere faalangstexamens. Dat staat in de plannen die het CBR aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gepresenteerd. Door de lockdown zijn er ruim 600.000 examens in te halen... bovenop de anderhalf miljoen examens die jaarlijks worden afgenomen. De wachttijd voor kandidaten kan erdoor oplopen tot zo'n 20 weken. De rechter die de voormalige Braziliaanse president Lula veroordeelde was partijdig. Dat stelt het Hoge Rechtshof. De linkse oud-president werd in 2017 veroordeeld wegens corruptie. Hij kwam vrij na 18 maanden cel. De rechter werd in 2018 minister onder de huidige president Bolsonaro. Door de uitspraak heeft Lula nu geen strafblad meer... en kan hij meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Of hij dat ook doet, is niet duidelijk. Lula was president van 2003 tot en met 2010... en is nog steeds zeer populair in Brazilië. Volgens de eerste exit polls bij de parlementsverkiezingen in Israël... heeft de rechtse Likud-partij van premier Netanyahu... met ruim 30 zetels de meeste stemmen behaald. Voor een meerderheid in het parlement zijn 61 zetels nodig. Het zijn de vierde parlementsverkiezingen in bijna twee jaar tijd. Tegen Netanyahu wordt vanwege een corruptiezaak al meer dan een half jaar wekelijks gedemonstreerd... soms door tienduizenden betogers. En archeologen hebben in Vlaardingen een aarden wal ontdekt... die mogelijk de oudste dijk van Nederland is. Het gaat om een bouwsel uit de 2e eeuw voor Christus... op het voormalige sportterrein Sluizen. Volgens de gemeente Vlaardingen is in Nederland niet eerder een dergelijke constructie gevonden uit die periode.